Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De laatste zes demonstranten in het Sterrenbos in Born moeten de boom uit. Activisten hingen dagenlang met touwen en hangmatten in die bomen om het omhakken ervan te voorkomen. De politie bereidt zich nu voor om een einde te maken aan de demonstratie bij de fabriek van VDL Netcar. Ze zien bij 1 Limburg. De autofabriek wil meteen na de actie beginnen met de bomenkap om te kunnen uitbreiden. VDL Netcar heeft beloofd om een deel van de bomen uit het Sterrenbos ergens anders te laten herplanten. Net geen snowboardmedaille voor Michelle Dekker. Ze ging in de strijd om het brons op de parallel reuzenslalom op de snuffert in de sneeuw. En nu is het deel waar Dekker zou moeten kunnen komen. Maar geen foutjes maken dan en daar gaat ze. Oh, zonde, zonde, zonde. Ja, daardoor eindigde Michelle Dekker net naast het podium op de vierde plek. De apps van Rabobank en ING lijken te kampen met een storing. Rabobank heeft die storing inmiddels bevestigd, ING nog niet. Ook over internetbankieren van beide banken komen honderden meldingen binnen op de website allestoringen.nl. In Den Bosch heeft een gynaecoloog zijn eigen zaad gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Henk Nagel is de vierde vruchtbaarheidsarts van wie we dit weten. Hij verwekte tussen 1977 en 1985 minstens één kind. En hij heeft toegegeven ook in drie andere gevallen zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vrouwen die zwanger wilden worden. En op vrijwel elke straathoek vind je ze. WhatsApp buurtpreventieborden. De borden moeten inbrekers op andere ideeën brengen. Maar dat doen ze niet echt. Gedragswetenschapper Iris van Sint Maartensdijk geeft uitleg. Ze nemen wel het zekere voor het onzekere. En kiezen huis uit dichter bij een ingang als er zo'n bord is. En ze lopen ook wat korter door de wijk, maar ze geloven niet dat er op dat moment iemand is die hen tegen zal houden. Wat beter werkt, je gelooft er bijna niet, is om gewoon ramen en deuren dicht te doen als je weggaat. Het weer nog. Het is een grijze dag met af en toe motregen. Aan de kust wat zon. Het wordt een graad of 10 vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt niet veel voor.